En dat scheelt flink in de gas- en stroomrekening. Al is de klus nog niet helemaal klaar, vertelt mijn collega Nina. Ze hebben nog bijna 250.000 woningen te gaan voor 2028. Dan mogen er namelijk geen huurhuizen meer worden verhuurd... met een energielabel onder de E, dus een slecht energielabel. Omdat... Eh, te halen... moet het eh, tempo van isoleren wel omhoog, zegt Edes. Een man uit Assen krijgt 12 jaar cel en tbs voor de moord op zijn vrouw... en het verstoppen van haar lichaam in een dakkoffer. Hij dumpte die koffer begin dit jaar in een kanaal. Buurtbewoners zagen het ding in het water liggen en belden de politie. De rechter vindt het mensonterend om zo met een lichaam om te gaan. En Kiki Bertens hoeft niet meer door vacatures te scrollen. De oud-tennister gaat aan de slag als assistent bondscoach bij de dames. Ze gaat spelers begeleiden en mee naar toernooien. Bertens stopte vorig jaar met haar topsportcarrière. Ze vertelde toen dat ze het fysiek en mentaal niet meer kon opbrengen... om elke dag het maximale te geven. En een emotionele dag voor cactusvrouwtje Annie. Ze had letterlijk een oase van honderden cactussen thuis in Ruurlo in Gelderland. Maar vanwege de stijgende energieprijzen moesten die allemaal wegdoen. Gelukkig was daar burger die, wel een plek, die ze wel een plekje wilde geven in het woestijngedeelte. Mijn lust in mijn leven geweest. Ik heb liever dat ze een plek krijgen. Want dit is allemaal als een klein zaadje opgekweekt. Maar moet je kijken, ze wegen wel zo wat 300 kilo. 300, 400 kilo. Dus dat kan je niet zomaar in je huis hebben. Annie had 6.500 cactussen thuis en Burgersoe heeft de meerderheid overgenomen. Krijg je nog het weer. Nu nog droog en zo'n 11 graden. Vanavond trekken er wat buien van west naar oost. Morgen een mix van zon en stapelwolken, maar dan ook een buitje.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 Kamervoorzitter Bergkamp gaat premier Rutte vragen om het in de ministerraad te hebben over het lekken van kabinetsplannen aan journalisten. Deze week kwam de Telegraaf met nieuwtjes uit de najaarsnota. Het AD en de NOS hadden nieuws over de piekbelasters. In Oekraïne zitten nog altijd honderdduizenden inwoners zonder stroom... na de Russische raketaanvallen van gisteren. Dat geldt bijvoorbeeld voor veel huishoudens in de hoofdstad Kiev. Mensen hebben daar ook geen water en geen verwarming. Op het WK voetbal in Qatar heeft Uruguay gelijk gespeeld tegen Zuid-Korea. Het werd 0-0. Eerder vandaag won Zwitserland met 1-0 van Cameroen. Het weer vanavond vanuit het westen uit regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 8. Morgen zon en een enkele bui. Het wordt morgen een graad of 12.